Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Italiaanse Senaat heeft ingestemd met een ingrijpend bezuinigingspakket van de regering Berlusconi. Om het begrotingstekort terug te dringen zal de komende drie jaar meer dan 54 miljard euro worden bezuinigd. Daarmee moeten de internationale financiële markten worden gerustgesteld. Het kabinetsplan gaat nu naar het Italiaanse lagerhuis. Ook Spanje is bezig met ingrijpende hervormingen om investeerders gerust te stellen. De Spaanse Senaat heeft in snel tempo een grondwetswijziging aangenomen waarin staat dat het begrotingstekort vanaf 2020 niet groter mag zijn dan 0,4 procent. Ook wordt er een limiet gesteld aan de staatsschuld. Met deze maatregelen voldoet Spanje aan het Europese stabiliteitspact. Spanje is na Duitsland het tweede land dat een limiet aan het tekort in de grondwet vastlegt. In de Amsterdamse gemeenteraad is ophef ontstaan over het salaris van de nieuwe directeur van het gemeentelijk vervoersbedrijf. Op 1 december komt de nieuwe topman Schmeink in dienst. Hij krijgt een basissalaris van 210.000 euro dat met onkosten en pensioen kan oplopen tot 318.000 euro. De Amsterdamse SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld. De partij zegt dat binnen de gemeente is afgesproken dat de nieuwe directeur niet meer mag verdienen dan de balken en de norm. Ook collegepartij GroenLinks en D66 willen opheldering. De VVD is juist blij dat er eindelijk een capabele bestuurder is gevonden. In de Syrische stad Homs hebben regeringstroepen zeker 14 burgers gedood die protesteerden tegen het regime van president Assad. Het leger zou tanks hebben ingezet. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Juppé heeft de Syrische regering vandaag beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. Juppé zei dat Syrië verdere sancties riskeert als de aanvallen op de burgerbevolking doorgaan. De Europese Unie stelde vorige week een olieboycott in tegen Syrië. Een besluit dat door Rusland werd bekritiseerd. Het weer... Afwisselend droog en buien, morgen bewolkt en weinig verandering. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. en Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Tap Tappie. Deze aflevering zijn we begonnen met Angels of the Sun van Fred Train op gitaar. En dat allemaal via um, ja, Laz Promotions. Een uh, promotionsbureau uit Canada. En dan komt ook de volgende, volgende cd vandaan. Crystal Keys, Songs to Awaken and eh, Heal van Lia Scallon. En eh, ja, ook een hele mooie cd. Dus nieuwe artiesten in dit programma. Peaceful Radio. gaan daar maar eens lekker voor zitten. Veel luisterplezier. Thank Oh. involved. fountains mingle with the river, and the rivers with the ocean. The winds of heaven mix forever with a sweet emotion. Nothing in the world is single. All things by a law divine in one spirit meet and mingle. Why not I with thine? See the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. No sister flower would be forgiven if she disdained her brother. And the sunlight clasps the earth, and the moonbeams kiss the sea what is all this sweet work worth, if thou kiss not me? cosa più preziosa per me. Mio cuore pieno con amore per te. Tienemi, cara mia, tienemi. Volare mia, non mai. nella tua carezza sempre And in the light I see your beauty And your eternal grace Ti desidero dat slome ritme van uh, Anugama met de Shamanic Journey van de verzamelcd Pure Inspiration van Oriana Music. Goed, ehm, hele lekkere muziek al van die Anugama. We gaan afsluiten met een uh, ander uh, van Oriana, Relax Into Now. Uh, moet ik even kijken wie, eh, wie aan de beurt is. Oh ja, het is muziek van Ricky Moore, Henry Marshall and Friends. Dat tot het eind van het eerste uur van eh, Peaceful Radio. En daarna kom ik terug met eh, weer eh, twaalf andere fijne werkjes. Graag tot straks en ja, kun je het kun je er geen genoeg van krijgen.